uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog geen bewijs... dat mensen die zijn hersteld van het coronavirus en antistoffen hebben... niet nog een keer besmet kunnen raken. De VN-organisatie waarschuwt dan ook voor zogeheten immuniteitspaspoorten. Chili wil vanaf maandag dat soort documenten uitreiken... aan mensen die genezen zijn verklaard van COVID-19. Als er antilichamen in het bloed worden gevonden... zouden ze weer aan het werk mogen. In de Tweede Kamer is positief gereageerd op de aangekondigde steun voor KLM. Het kabinet belooft steun ter waarde van 2 tot 4 miljard euro... en stelt eisen op het gebied van onder meer de salarissen... het uitkeren van dividend en het milieu. De regeringspartij D66 wil dat KLM en Air France... de uitstoot van CO2 terugdringen... en dat er minder nachtvluchten worden uitgevoerd. De PvdA dringt aan op behoud van werkgelegenheid en het niet uitkeren van bonussen. De PVV vindt het goed om KLM te helpen, maar wil dat het kabinet ook wat doet voor gewone Nederlanders. De VVD noemt de KLM van vitaal belang voor de economie en vindt steun echt nodig. Voor de tweede dag op rij heeft Spanje minder dan 400 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld. Het dodental steeg met 378. Een dag eerder werden nog 367 nieuwe sterfgevallen geteld. Afgelopen week verlichtte Spanje enigszins de strenge anti-coronamaatregelen. Vanaf morgen mogen kinderen één keer per dag onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten. Door de hoge sterfte vanwege de coronacrisis komen in Brabantse verpleeghuizen veel plaatsen vrij, maar worden honderden plekken momenteel niet opgevuld. Dat bericht Omroep Brabant na een rondgang langs een aantal zorginstellingen. Veel families willen hun vader of moeder op dit moment niet naar een instelling brengen. Het komt voor dat een instelling de hele wachtlijst afbelt en dat er uiteindelijk niemand wordt gevonden. Het weer op steeds meer plekken zon. Alleen in het noorden en vlak aan zee is het bewolkt. Onder de bewolking is het een graad of 12. In, het, in zonnige gebieden rond de 17 graden. Morgen ook zon, behalve in het noorden.